deze terreinen van groot belang is. Dan het weer, bewolkt plaatselijk wat regen of motregen, minima tussen 7 en 10 graden. Overdag grijs, in de ochtend vooral aan zee wat motregen, maar in de middag vanuit het noorden stevige buien.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 Sommige sporters zegden daarom af. Tijdens de Spelen werden nog enkele zwemmers ziek en waren er problemen met de kaartverkoop. Maar in de loop van het evenement groeide het enthousiasme... ook al omdat de Indiaanse atleten beter presteerden dan ooit... met een tweede plaats in het medailleklassement. En de angst voor aanslagen werd niet bewaarheid. De voorzitter van de gemeente Westpede sprak na afloop dan ook van een succes. Veel landen krijgen binnenkort een betalingsherinnering van de Verenigde Naties in de bus. Met nog 2,5 maand te gaan tot het eind van het jaar hebben nog maar 13 van de 192 lidstaten hun contributie betaald. Daarmee is de betalingsachterstand opgelopen tot ruim 4 miljard dollar, zo maakte ondersecretaris-generaal Kane bekend. De grootste schuldenaar is volgens haar de VS dat nog 1,2 miljard dollar moet betalen. Washington is het daar niet mee eens. We betalen onze contributie helemaal en op tijd, luidt het. Volgens de Amerikaanse regering heeft de VN ook bijdragen berekend waarop het geen recht heeft. Robert Redford is in Parijs benoemd tot ridder in de orde van het Franse Erelegioen, het Legion d'honneur. De Amerikaanse acteur en filmregisseur kreeg de onderscheiding opgespeld door president Sarkozy. Die prees Redford voor zijn rol in films als Butch Cassidy in The Sundance Kid en Out of Africa. 74-jarige Redford kreeg de onderscheiding ook omdat hij zich inzet voor een beter milieu. Dan het weer bewolkt plaatsen.